Stop! oh, oh. Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten. Maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Marjolein. Het valt niet mee om meer alleen te zijn sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me Bij de kazernepoort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet meer bij, mijn Mariolijn. Zoals het was, zo zal het nooit meer zijn. mij niet trouw. Ik sta op van mijn hart.